Dit is door Negens met het NOS-journaal. In Canada zijn 14 doden gevallen bij een ongeluk met de bus van een ijshockeyteam. De bus botste bij de plaats Tisdale in Centraal Canada op een vrachtwagen. Alle 14 doden vielen in de bus, waar in totaal 28 mensen in zaten. De ijshockeyers van tussen de 18 en 21 jaar waren op weg naar een wedstrijd. Een Nederlander van 51 gaat in Thailand de cel in voor kindermisbruik. Hij heeft een gevangenisstraf van 22 jaar gekregen. De man werd in november opgepakt in een Thaise badplaats. Hij had toen een jongetje van tien bij zich. Volgens justitie in Thailand nam de man geregeld jonge jongens mee naar huis. Agenten namen bij de man thuis seksspeeltjes en computers in beslag. PVV-leider Wilders werkt aan een wetsvoorstel en een wijziging van de grondwet... waarmee Nederlanders die geen afstand nemen van hun dubbele nationaliteit... hun stemrecht wordt ontnomen. Ook mogen ze zich in dat geval niet meer verkiesbaar stellen voor politieke functies. Dat zegt Wilders tegen de Telegraaf. Het idee stond in 2012 ook al in het verkiezingsprogramma van de PVV, maar met het wetsvoorstel gaat Wilders een stap verder. In Bergen-op-Zoom is een joyrider van 17 opgepakt die veel te hard reed. De jongen had s'nachts de auto van zijn ouders genomen, zonder toestemming. Toen agenten de auto wilden controleren ging hij er vandoor en reed hij 110 km per uur, waar je 30 km per uur mag. Tijdens de achtervolging reed hij bijna een aantal andere auto's aan. Bij een bedrijventerrein in Tiel is een bijzonder graf uit de steentijd ontdekt. Volgens archeologen verkeert het in uitzonderlijk goede staat... en is het graf van 5500 jaar oud daarom uniek.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 Bij Noodorp een kwartier extra reistijd. Daar is de linker rijstrook dicht. Ligt rommel op de A13 Den Haag Rotterdam. Tussen het knopende Prins Klausplein en Delft een kwartier vertraging. Daar zijn nu twee rijstroken dicht. En door werkzaamheden 20 minuten extra voor de A29...